Hollande is na Mitterrand de tweede socialist die in Frankrijk president wordt. Hollande heeft aangekondigd dat het een sobere inhuldiging wordt. Na de ceremonie is er een lunch met enkele vroegere socialistische premiers. En daarna vertrekt de kerstverse president naar Berlijn voor een ontmoeting met bondskanselier Merkel. Twee zullen het onder meer hebben over de manier waarop Hollande het Franse begrotingstekort wil terugdringen. Naar verwachting maakt Hollande ook de nieuwe premier bekend. Het vertrek van Griekenland uit de eurozone is geen onderwerp van discussie. Dat zei voorzitter Juncker van de vergadering van ministers van Financiën na afloop van een overleg in Brussel. Volgens Juncker is er een groot verlangen om Griekenland binnen de eurozone te houden. Minister Jager herhaalde na afloop van de vergadering dat Griekenland zich aan de afspraken moet houden. Hij zei dat de ellende niet te overzien is als Griekenland niet doorzet. VN-topman Ban Ki-moon heeft afgelopen weekend bij een voetbalwedstrijdje zijn linkerhand gebroken. Volgens een woordvoerder van Ban liep de secretaris-generaal een kleine breuk op in, de, eh, in zijn hand toen hij struikelde tijdens het jaarlijkse VN-voetbaltoernooi. Bans hand zit de komende zes weken in het gips. De 67-jarige VN-chef heeft verder nergens last van en kan gewoon blijven doorwerken. TV-opnamen die op de spoedeisende hulp van het VUMC waren gemaakt door een RTO-programma waren in strijd met de wet, zegt het College Bescherming Persoonsgegevens. Producent iWorks filmde zonder toestemming vooraf patiënten in de behandelkamer voor het programma 24 uur tussen leven en dood. Volgens het CBP mogen zulke opnames alleen worden gemaakt als de betrokkenen vooraf nadrukkelijk toestemming heeft. Uiteindelijk werd het programma één keer uitgezonden, daarna werd het programma gestopt. Het weer, regen trekt naar het oosten weg, maar er volgen al snel nieuwe buien. Wordt